In vrachtvliegtuigen op luchthavens in Groot-Brittannië en Dubai zijn bompakketjes ontdekt die waren bestemd voor Joodse instellingen in Chicago, de stad van president Obama. De pakketten kwamen uit Jemen. De Amerikaanse autoriteiten hebben de veiligheidsmaatregelen aangescherpt. In New Jersey en Philadelphia zijn vrachtvliegtuigen doorzocht, maar het lijkt erop dat daar niets is gevonden. In Nederland zijn geen extra maatregelen genomen. Een van de bommen zat in een toestel van couriersdienst UPS. Dat bedrijf heeft besloten voorlopig niet meer op Jemen te vliegen. In een huis in Rotterdam-Zuid zijn twee doden gevonden. Het zijn een man en een vrouw. Een familielid had de politie gebeld omdat hij geen contact kon krijgen met het stel. Toen agenten een kijkje gingen nemen bij het huis in de Polderstraat vonden ze de twee lichamen. Uit onderzoek is gebleken dat de vrouw in ieder geval door geweld om het leven is gekomen. De Rotterdamse politie praat met familieleden en buurtbewoners om te achterhalen wat er kan zijn gebeurd. Mogelijk had het stel relatieproblemen. De Arabische nieuwszender Al Jazeera moet al zijn activiteiten in Marokko voorlopig staken. Journalisten van Al Jazeera zijn niet meer welkom. Marokko zegt dat de zender al verschillende keren in de fout is gegaan. Zo zouden verhalen niet objectief zijn. De NAVO halveert het aantal militairen in Kosovo in de komende maanden van 10.000 naar 5.000. Volgens NAVO-chef Rasmussen kan dat doordat het veiliger is geworden. Na de NAVO-bombardementen op Servië in 1999 stationeerde de NAVO in de afgescheiden provincie Kosovo 50.000 militairen. Het weer vannacht vanuit het westen bewolkt, maar het blijft droog. Morgenochtend een matige tot vrij krachtige zuidenwind. Later op veel plaatsen wat regen bij een graad of 14.